Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Gezondheidsautoriteiten houden er rekening mee dat nooit zal worden ontdekt... wat de bron is van de besmetting met de EHEC-bacterie in Duitsland. Het Duitse Robert Koch-instituut zegt nog volledig in het duister te tasten. Uit de honderden onderzoeken die zijn verricht is niets bijzonders naar voren gekomen. Het is zelfs niet zeker dat de bacterie is verspreid via komkommers. Deskundigen in Amerika en Groot-Brittannië zeggen dat de puzzel verre van compleet is. Duidelijk is alleen dat de meeste mensen zijn besmet in Noord-Duitsland, in de omgeving van Hamburg. Inmiddels zijn 17 mensen overleden door een besmetting met EHEC. Mensen met een hypotheek bij de failliete DSB-bank moeten veel meer gaan betalen. Volgens de vereniging Eigen Huis heeft de curator een veel hogere rente vastgesteld dan bij andere banken het geval is. Overstappen is volgens de vereniging ook geen oplossing voor DSB-klanten... omdat ze dan een boete van 3,5 van de waarde van hun hypotheek moeten betalen. De vereniging Eigen Huis wil dat minister De Jager van Financiën voorkomt... dat de ongeveer 25.000 hypotheekklanten van DSB worden benadeeld. Volgens de vereniging kunnen klanten niets doen tegen de beslissingen van de curator... omdat toezichthouders, zoals de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten... de SB-bank zien als een failliet bedrijf en niet als een bank. De Amerikaanse basketballer Shaquille O'Neal zit een punt achter zijn loopbaan. Dat liet hij via Twitter en een korte videoboodschap weten. O'Neal speelde bijna 20 jaar in de belangrijkste basketbalcompetitie NBA. De bijna 150 kilo zware basketballer van 2,16 meter werd begin jaren 90 onder meer bekend... toen door twee van zijn dunks de basket afbrak. O'Neal werd vier keer landskampioen. Drie keer met Los Angeles Lakers en één keer met Miami Heat. Dit seizoen kwam Shaquille O'Neal door blessures nauwelijks meer aan spelen toe. Het weer, vannacht lokaal mogelijke mistbank en 4 tot 7 graden.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 Eh, gezongen door eh, Ike en Tina Turner. Vooral Tina Turner, die daar natuurlijk in te beluisteren was. De 3 o'clock in the morning blues, zo heette dat. Hmm, dit wordt het tweede uur van de nacht in de Anders bij de Vara op Radio 1. En ik heb weer een studiosessie voor je uitgezocht. Een eh, hele recente. Die was namelijk eh, afgelopen maandagavond... Eh, hier op Radio 1 live te beluisteren. Want toen kon je met het oog op morgen genieten van het optreden van Eefje de Visser. Een van de liedjes die ze daar toen zong, die herhalen we nog eens een keer het komend uur hier in de nacht. Heen anders. kijken nog even terug op de documentaire... die afgelopen dinsdagavond te zien was op Nederland 2... over de totstandkoming van Bridge over Troubled Water... die fantastische LP van uh, Simon Garfunkel. En we hebben één sterfgeval te behandelen. En deze jonge dame die zal een aantal optredens geven binnenkort in Nederland. De eerstvolgende dat zal zijn in eh, Landgraaf, Pinkpop. Ze zal optreden op het uh, Mondial Festival in Tilburg en buiten de landgrenzen op het Rock Werchter Festival. Ik heb het over de Vlaamse Sela Sue. Yo, I try to make your feast and I try to make you warm. Cause you always got what it takes to act like you're some kind of hard-ass clown. But I ain't, I know better than that. I know your way too long. Uh see, I know about your background. It wasn't easy, I know for sure, but that's no reason to crack. It's in the past, I learned to let it go and be who you are now, who you supposed to be. Now listen, yeah. Learn how to love yourself again and then just fly out, you you're worth it. Oh. You fell and I tried to get you fell and I to get you up cause when things don't work out oh no you shut yourself up let it all just drop but that is not the way it works that's not the way it works. Uh, and I know that it's easy. It's easy to hate yourself out there. You must be realize the blackbirds need to be loved this way. Oh yeah, the blackbirds need to be loved as well. La Sue, zoals ik, zoals, zei, eh, zoals ik zei, ze zal optreden volgende week op het eh, Pinkpop Festival. En iets later eh, deze maand dan zal ze verschijnen op het eh, Festival Mondial in eh, Tilburg. Celle je hoorde haar met de oerversie van Black Part Love. Drie jaar geleden werd dat opgenomen en in 2009 was het een grote hit in België. Celasso. En dat Black Part Love, dat heeft ze onlangs opnieuw opgenomen. De eerste officiële LP die is een paar maanden geleden uitgebracht. En toen dacht ik van, aha, eindelijk Black Part Love. Nu eindelijk ook uit de Nederland. En ik luisterde en dat was schrikken, want ze heeft dat nummer opnieuw opgenomen. En die oerversie die vind ik veel beter, dus die heb ik je nog eens een keer laten horen. Blackbird Love in de originele versie was die drie jaar geleden werd gemaakt door Céla Sou. Verder een prima album dat van uh, Céla Dus je zal zeker niet teleurgesteld worden als je haar eh, volgende week op Pinkpop ziet... of eh, een paar weken later op het Mundial Festival in Tilburg. Milo, dat is een jongen die binnenkort naar Nederland komt voor een optreden. Hij heeft een heleboel optredens in eh, het buitenland. Maar hij komt ook eh, voor één optreden naar Nederland toe. Het zal op 3 juli zijn. In eh, Heerlen zal die dan optreden. Marlo, hier is met een studiosessie uit het programma van Giel. you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever.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 Baby, all I do is wish. I wish, I wish, I wish you were a little slower. Not just slow, but, but, but, but paralyzed. Not just small, but really, really short. So I could put you in my pocket and carry you around all day. Oh, I would put you in my pocket and carry you around all day. Oh, oh you and me, it will be only Milo, die dus 3 eh, juli zal optreden in Heerlen... in het park Bekkerveld. Dan wordt voor de tweede keer het eh, Park City Live Festival gehouden. Vorig jaar was het voor het eerst. Het is toen een eh, redelijk tot groot succes geworden. Reden om dit jaar weer de draad op te pakken... en het voor de tweede keer te gaan organiseren. Marlo die zal daar optreden op 3 juli. En andere artiesten die op de affiche staan zijn... onder andere Caro Emerald, Waylon van Velzen... Beth Hart zal komen, de Handsome Poets, Uh, eh, Silent Express en verder nog veel meer. <laughs> Er zou in ieder geval de website van eh, Park City Live in de gaten. Dat Park Zittelaars, dat festival wat op 2 en 3 juli wordt gehouden in de gemeente Heerlen. En zoals ik al zei, daar een optreden van uh, eh, Milo. En wat je hoorde, dat was eh, de meest recente single van eh, deze Vlaamse troubadour. je hoorde overigens een studiosessie. De opname die werd 21 maart jongsleden gemaakt... in het vroege ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. Zo dadelijk hoor je de stem van Lou Reed... En je gaat het orgeltje horen van Booker T. Jones. Het gaat over de Bronx. 1968 had hij met zijn MG's een aantal hits. Soul ken je ongetwijfeld nog wel. En een eh, andere hit was eh, Time is Tijd. Maar je hoorde nu Booker T. Jones met zijn orgel. En met een nummer van de nieuwe cd die hij net heeft gemaakt. Het album dat heet The Road from Memphis. En daarop de medewerking van een aantal vocalisten. Lou Reed bijvoorbeeld, die nu te horen was in eh, het nummer The Bronx... van die nieuwe cd van Booker T. Jones. En ik blijf nog even bij je in New York. Joe Stafford... als dit een televisieprogramma zou zijn... de nacht ging het anders, dan had je nu de afgelopen drie minuten... zwart-wit beelden gezien met allemaal spikkeltjes en kabeltjes. En het optreden van uh, Joe Stafford. Joe Stafford, een zangeres die aanvankelijk eh, opera wilde gaan zingen... maar daar kwam op een gegeven moment niet veel van. Want in die periode dat ze dat graag wilden worden... toen eh, bevond de wereld zich in een eh, grote crisis, de grote depressie. En besloot zij om maar een, voor een ander genre te gaan kiezen. Het lichte genre. En dat heeft er uiteindelijk eh, geen windeieren gelegd. Ze is behoorlijk populair geworden met een aantal songs in het populaire genre. Van haar hoorde je de Manhattan Serenade. van Manhattan naar Wall Street uit de jaren 70, 10cc. New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your door. New York, looking They say you should not wander after dark. New York, like a scene from all those movies, but you're real enough to me. But there's a heart, a heart that lives in New York heart in New York, a rose on the street. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her eyes. difference. So here's to you. stem van eh, Art Garfunkel. En wellicht heb je afgelopen... Ehm, wanneer was het? Eh, dinsdag eh, nog gekeken naar Het Uur van de Wolf. Want daar was een documentaire te zien over de totstandkoming van de Simon Garfunkel LP Which Over Troubled Water. een monument in de, geschiedenis van de popmuziek. Maar ik werd een, enigszins op het verkeerde been gezet. Ik viel daar ehm, nou niet halverwege in, maar toen de documentaire al een eh, minuut of vijf aan de gang was... en op een gegeven moment zie je een aantal ehm, mensen, vooral mannen, in beeld komen. Een producer, Paul Samen zelf, die trouwens nauwelijks veranderd is in al die jaren... Eh, een drummer, een eh, bassist. En er was op een gegeven moment ook een man met een petje en een bril op. En daar verscheen geen plaatje van een beeld wie dat was. Dus ik had zoiets van, wie is die man? En, <laughs> even later, toen werd het duidelijk, dat is Art Garfunkel. Die man met dat petje en die bril. En ja, je hebt zo'n beeld van een man eh, uit het verleden. Een man met een, eh, als hij zingt, een hele lichte stem een weelderige krullenbol. Maar die krullenbol die was verstopt onder dat petje en had hij nog een eh, bril op. En als hij sprak, heeft hij een hele zware stem, Art Garfunkel. In tegenstelling tot zijn zang, die dus juist weer heel hoog klinkt. Maar in ieder geval een eh, bijzondere documentaire, dat was het wel... over die totstandkoming van eh, Bridge over Troubled Water... en eh, de bijzondere manier waarop de muzikanten aan bepaalde geluidseffecten komen... en hoe composities tot stand komen. Je hebt weer wat gemist. Nou, als de herhaling komt, dan zal ik je daarvan op de hoogte stellen. Hadden we Art Garfunkel, dan ook nog maar even Paul Simon... Dit is van zijn nieuwe cd So Beautiful or So What. Love and Blessings. touched as if old love was new. Bankers' pockets overflowing with gold and money. Prophecies of wealth come true. Ain't no song like an old song, Charlie. There ain't no song like an old song, Charlie. There ain't no time like a good time, Charlie. Baba ooh. Ain't no times like the good times, Charlie. Baba ooh. ooh. The baba ooh, the baba ooh. Everywhere you look, anywhere you go, everybody working for the baba ooh. The baba ooh, the baba ooh. Can't get enough of that baba ooh, baba ooh. Strings, dat te vinden is op zijn jongste cd. Een extra radio 1 cd trouwens, So Beautiful or So What... Love and Blessings dus. Paul Simon ook aanwezig op het North Sea Jazz Festival. En afgelopen week nog in het nieuws vanwege het feit dat hij geprotesteerd heeft... bij eh, de organisatoren van de Amerikaanse Grammys, de grammofoonplatenonderscheidingen. Uh, eh, die organisatie die wil namelijk eh, het aantal categorieën terugbrengen. Er zijn maar liefst 109 categorieën, categorieën. En de organisatie die wil naar 79 categorieën gaan. En dat gaat vooral ten koste van zoiets als wereldmuziek. En daar is uh, Paul Simon fel op tegen. Dus hij heeft een boze brief gestuurd naar de organisatoren... van dat ze daar niet aan moeten komen aan de categorie wereldmuziek. Dit is Eefje de Visser. Eefje de Visser, zoals ze afgelopen maandagavond klonk in Met het oog op morgen. Ze zong daar twee liedjes en één van die liedjes, Genoeg. zijn diverse radiooptredens gedaan. Afgelopen maandagavond rastin in met het oog op morgen en zong daar twee liedjes. Eén daarvan is genoeg en het andere liedje dat... Eh, kan je beluisteren via de website van Met het Oog op Morgen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, bij deze dan. Treedt ze nog op? Binnenkort, jawel, ze zal zaterdagavond aanwezig zijn... in de Nacht van Kunst en Wetenschap. En dat wordt gehouden in de stad Groningen. Dit is De Nacht Klinkt Anders, de VARA op Radio 1. like a white-tailed buck mm-hmm. in the middle of spring. You can cut me deep, you can cut me down, you can cut me loose. Don't you know it's okay? thing Gino Fanelli. zal hij waarschijnlijk ook gaan zingen als hij in november naar Nederland komt voor een drietal optredens. Die optredens die zullen plaatsvinden in het Paard van Trooien in Den Haag. Dat zal zijn op 4 eh, november. Vier dagen later, de 8 november, dan zal hij op de bühne staan van Paradiso Amsterdam. En 13 november in Hedon Zwolle, Gino Vanelli. De overlijdensberichten van eh, deze week. De klassieke wereld die nam afscheid van pianist Rian de Waal. En de blues, rap en wereld van lichte muziek... die nam afscheid van Jill Scott Heron. 72, 62 eh, jaar is hij geworden. En hij is vooral bekend als eh, dichter, muzikant en schrijver... maar ook als de godfather of rap. Maar hij heeft ook nog andere dingen op zijn repertoire staan. Jill Scott Heron en Your Daddy Loves You. like to do a love song for all the little ladies, all the daddies. je hoorde de man hier in Your Daddy Loves You... een opname van hem uit 1974. En zoals ik al zei, hij wordt de godfather van de rap genoemd. dat was dat hier in deze opname uit 74 niet zo duidelijk te horen. Maar na zijn overlijden zei bijvoorbeeld eh, Chuck D van Public Enemy... wat wij doen, dat doen we en dat komt alleen maar door jou... En Eminem die zei van, eh, hij heeft alle hip-hop beïnvloed. Ik bedoel, als de hip dat zelf eh, zeggen dat hij de grote godvader is van de hip-hop... dan moeten we die hip maar op hun woord geloven. Jill Scott Heron, hij is 62 jaar geworden. Hij was eh, tot voor kort nog op, in Europa voor een tournee... maar ging al ziek naar huis waar hij in New York is overleden. G. Reinders, daar kwam weer bij een hele andere uit. Die heeft ook een uh, liedje gemaakt over een vader. <laughs> Zij gelooft in vader. En dan hebben we G met een gitaar en een rolsfeer. Zij gelooft in pap. De halve kroeg steekt met de rug naar je toe. En op die aanhelft lult gewoon door. Du trekt zich druk en dus die ogen toe. Stelt zich voor dat dit paradies wordt. Maar dan duist ze voor het je op de eerste drie. De ganse wereld liep eens maar die dochtertje lacht zo blij. Want ze gelooft in pap, ze hoort papa zo heel zingen. Ze gelooft in pap, kijk hem dansen en springen. Vandaag kreeg ze weer zo'n mail dat ze die muziek niet voelt weer diep in die ziel. Dan wil ze hand ook gooien, maar dan hoop ze dat niet. Om drie uur avond toe, het kunnen boeten met een tekening bleetje. Woe op steeds veel mini door. Maar ze geluid en pak, ze huurt papa zo zingen. want sie lebt pap. Bab. reggae uit Puerto Rico. Rego Rustica, zo heet dat. En je hoort het gezelschap Cultura profetica. George Benson, nog even op de gitaar met Why One and Only Love. En zo dadelijk hoor je Eddie verder op de ukulele.